In een eerste tussenstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt melding gemaakt van ruim 2400 incidenten, een paar honderd minder dan vorig jaar. Wel werden politiemensen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers vaker belaagd. Erg onrustig was het in Culemborg. Daar werden auto's vernield en in brand gestoken en agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Marokkaanse jongeren in de wijk weide reden in op Molukkers. Die zouden daarna wraak hebben genomen en twee Marokkanen in elkaar hebben geslagen. In Culemborg zijn al langer spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In en rond de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 15 doden gevallen door een modderstroom. Na dagen van zware regenval begon de grond op een heuvel te schuiven en werden drie huizen en een hotel door de modder verzwolgen. In het hotel waren de gasten juist naar hun kamers teruggegaan na de nieuwjaarsviering. Of onder de doden buitenlanders zijn is niet bekend. Reddingwerkers zoeken nog naar overlevenden. Noodweer in Rio de Janeiro heeft de laatste dagen enkele tientallen mensen het leven gekost. Aan de Franse Middellandse zeekust zijn wandelaars overvallen door een enorme golf. Zeven mensen liepen op een kustweg in Cap Ferrat, vlakbij Nice, toen ze plotseling het water werden ingesleurd. Vijf mensen konden zich in veiligheid brengen, maar een 28-jarige Française verdronk. Naar de zevende wandelaar wordt nog gezocht. De Britse premier Brown wil een internationale conferentie houden over het islamitisch extremisme in Jemen. Aanleiding is de mislukte aanslag op een vliegtuig van Delta Northwest vorige week boven Detroit. De verdachte heeft gezegd dat hij voor trainingen van Al-Qaeda in Jemen is geweest. De conferentie zou op 28 januari in Londen moeten worden gehouden in de marge van een bijeenkomst over het bestrijden van de Taliban in Afghanistan. Het weer.